Zit van der Linde met het NOS-journaal. De eerste maanden van de Britse corona-aanpak waren een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid ooit. Dat staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. De kans om het virus al vroeg in te dammen is gemist, wat leidde tot onnodige sterfgevallen. Pas toen het Britse zorgsysteem onder druk kwam, zou het idee van groepsimmuniteit zijn losgelaten. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Dat wordt een van de effectiefste initiatieven in de geschiedenis genoemd. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een 20-jarige man om het leven gekomen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen. De gemeente Den Haag heeft de schuld van zo'n 1300 gedupeerden van de toeslagenaffaire kwijtgescholden. Op 1 januari gaat er een regeling in waarmee de gemeentelijke schulden van gedupeerden worden kwijtgescholden. Den Haag wil daar niet op wachten en schrapt de schulden, een bedrag van 2 miljoen euro, nu al. De Ethiopische regering is een grootschalig offensief begonnen in de regio Tigray, melden rebellen daar. De Ethiopische regering heeft het offensief niet bevestigd. Sinds vorig jaar november is het onrustig in Tigray. Zowel de regering als de rebellen worden ervan beschuldigd oorlogsmisdaden te plegen. En bij een tankstation in Eindhoven hebben gisteravond honderden mensen in de file gestaan. De benzineprijs bij die pomp was maar 1,44 euro per liter. Een aantal automobilisten bracht jerrycans mee naar het tankstation. De prijs is zeker een uur lang laag gebleven en versprong daarna naar 1,88 euro per liter benzine. Of het een technische storing was of een prijsstunt is niet bekend. Het weer nog. Buien en bewolking trekken over. In de loop van de ochtend trekt de regen richting het zuiden. Er staat een matige wind en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip, haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zeg. Is dat er een geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg, zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart.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 De Ethiopische regering is een grootschalig offensief begonnen in de regio Tigray, melden rebellen daar bijna een jaar is het onrustig in Tigray. De strijd heeft duizenden mensen het leven gekost. En bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een 20-jarige man om het leven gekomen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. Het weer, de regen trekt weg naar het zuiden en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Ik ga jou vertellen dat het anders kan.